Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het overheidstekort komt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd. Het kabinet ging er eerder vanuit dat het tekort in 2015 zou zijn teruggebracht tot 0,9 Maar in de miljoenennota wordt nu uitgegaan van 1,8 Twee keer zoveel. Ook op de korte termijn komt het tekort aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. 2,9 in 2012. Volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3 Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten wil best een uur reizen als in een ander ziekenhuis een betere behandeling wordt aangeboden. Nu reizen patiënten gemiddeld 13 minuten. Aanleiding voor het onderzoek is dat er in de toekomst meer gespecialiseerde ziekenhuizen moeten komen. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleair complex. Volgens de Franse autoriteiten zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn na een brand in een fabriek waar radioactief afval wordt verwerkt. Hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Op het terrein staan volgens milieuorganisatie Greenpeace een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is geen verhoogde radioactiviteit gemeten. In Amsterdam overleggen de 19 FNV-bonden over het pensioenakkoord dat de vakcentrales met werkgevers en het kabinet hebben gesloten. Een deel van de bonden verzet zich ertegen. FNV-bondgenoten wijst het akkoord resoluut van de hand. Andere bonden sturen aan op aanpassingen. Op dit moment wordt besproken welke procedure moet worden gevolgd. Het weer, vanavond droog en opklaringen, aan zee veel wind.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 We zijn er weer. Gezellig. Ja, heerlijk. We hebben vandaag heel veel eh, lekkere muziek natuurlijk. Uit de jaren 50 en 60. Ah, dat is wel goed. En als eerste hoor je American Breed en Bend Me en Shame uit 68.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 Mostly say hooray for sound. Everybody look what's going Oh ja, ja, de muziek van James Brown. Altijd goed, hè Joop heeft weer goed zijn best gedaan, ja Rob? Dat dacht ik ook. Vandaag lekkere muziek uit de jaren 50 en 60 bij Golden CFM. Zonder jouw Fres, die is vandaag niet. Maar wij doen het met alle plezier tot aan 9 uur, Daan. Ja, gezellig, altijd. Zullen we er weer drie doen? Ja, doe maar. Zeg maar Hier is Castle en These Eyes. know something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch, us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say.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 Eh, bijna iedereen kent het, Daan. en kan het lekker meezingen. Echt wel. Zo. E-, Engelse eh, zangeres Petula Clark. Een liedje wat maar liefst in vier talen werd uitgebracht. Ja. En eigenlijk bijna overal meteen een groot hit was. Noem het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Australië, Italië. Zelfs Rhodesië. En Japan. Weet jij waar het ligt? Nee. Japan en, Japan. en India. Nou. Doe maar. En toen gingen ze nog eh, naar Amerika toe. En ook daar maar, liefst eh, ruim 3 miljoen exemplaren over de toonbank. <laughs> Wat een geld. Dus geweldig. Superhits. Tuurlijk. Zullen we er nog een paar gaan draaien? Nou, zeg maar op. Colders CFM bij je trouwens tot aan uh, eh, 9 uur vanavond. Met Daan tegenover mij. Ja, gezellig. En uh, Robbie Harms als presentator. Yes. <laughs> we zijn er nog eventjes met hits uit de jaren 50 en 60. Laat maar komen, Daan. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. la la la la la. Eh, ik weet nooit, nou, ik, ik, noemde hoe Joop, eh, sorry, Joop er altijd, eh, altijd die plaatjes allemaal eruit Nou ja, volgens mij dacht hij aan een bepaald iemand bij de afgelopen twee platen. Denk ook Supremes en Where Did Our Love Go uit 64 en Van Morrison, The Brown Eyed Girl. Denk ook, ja. Wie zal dat wezen? Wie zal dat zijn? <laughs> We vragen het Kolder Joop als hij weer terug is, volgende aflevering. Heel goed, Colin CFM bij je tot aan uh, eh, 9 uur vanavond. We hebben er zin in. En Buddy Holly staat helemaal klaar voor je. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you me to a hell You know you love me, baby Still you tell me maybe That someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, when Cupid shot his dart He shot it at your heart So if we ever part, then I leave you You sit and hold me and you tell me boldly That someday, well, I'll be through, well when you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, that'll be the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 <laughs> Oké. <laughs> hey Daan, ja. eigenlijk zit ik te denken van zal ik het wel of niet vertellen op deze maandagavond bij uh, Golden CFM. Nou, vertel eens. We draaien eerst uh, Jen en Dean, daar kan ik nog wel een verhaaltje over vertellen. Ja. Ik had namelijk een eh, collega op mijn werk die zei van ik wil graag een cd hebben en jij hebt heel veel muziek. Ik zeg ja, dat klopt. en mhm. Hij zegt doe maar de muziek van Sam en Dave. Oké, ja. Sam en Dave. Ja. is een beetje, een beetje oude soulmuziek, zeg maar. Ja. En en Dean is net weer eh, zo'n uh, Joop van die op een surfplank eh, over de zee heen glijdt. <laughs> ja, ja, een beetje surfmuziek, beetje, weet je wel. surfmuziek, ja. Dus ja, het lijkt eigenlijk helemaal niet op elkaar. Ja, het zijn allebei twee namen gewoon aan elkaar gekoppeld. Sam en Dave van en Dean. Ja. Dus op een gegeven moment, ik dus, een cd klaarzetten voor hem van Jen en Dean. Ja. Je begrijpt het wel, maar hij wilde Sam Dave hebben. Dus ik helemaal blij. Alsjeblieft, hier heb je de cd die je graag wilde hebben. Ja. En dan kijk ik naar, meen je dat nou Rob? Ik zeg, eh, ja, die ah. wilde je toch hebben? Hij zegt, nee joh, helemaal geen Jan en Dean. Wat is er trouwens voor muziek? Maar ik moest Sam en Dave hebben. <laughs> nou ja, Sam en Dave eh, draaien vanavond niet, maar wel Jan en Dean. De ah. little old lady from Pasadena uit uh, eh, 64 inderdaad. Joop die over het water heen glijdt op een <laughs> surfplank. Erachteraan Otis Redding. Ik, zie, ik, ik, ik, zie, het wel voor me. Ja, ik ook. Echt. Sitting on the Dock of the Bay uit 68. Eh, <laughs> Meer eh, surfmuziek moet eraan komen met de Beach Boys. Help me, Ronda uit 65. ze heeft heel lang heel veel lekkere muziek gemaakt, Daan. Deze zangeres Dusty Springfield. Ja? Ja, bijvoorbeeld een nummer In Private. Dat kwam eh, wat, eh, wat later uit. Maar ook deze Son of a Preacher Man uit uh, eh, 68 alweer. Oké. Okay. Ja. En de Summer is Over. De Summer is Over. De Summer is Over. Ja, het begint al vroeg donker te worden. Dat zei jij inderdaad vanavond. En dat klopt, want de zomer is bijna voorbij. En de Summer is Over is ook zo'n hit eh, vandaag geweest. Ja. Bekend geworden met name op de zender Veronica. Oh ja? Ja. Oké. We hebben weer eh, drie toppers klaarstaan. Als eerste Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Daarachteraan de mama's en de papa's. En het was vandaag weer Monday Monday. Ja. En uh, Aretha Franklin, Respect.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 Are you ready, boots? Start walking. other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying. us that day. Monday, Monday. It just turns out that. Oh, Monday, Monday. Dat was het vandaag, Daan. Ja, ja, ja. Heb een mooie eh, maandag gehad vandaag? Ja. Ja, een vrije dag, hè? Lekkere maandag. Heerlijk. Rustig. Maar ik moest voor de omroep uh, hier wezen, maar ja. <laughs> Er was helemaal niemand. Er was helemaal niemand. <laughs> Oké. Maar ja. De mama's en papa's sorry je trouwens. En Monday Monday uit 1966. Hoe lang hebben we nog te gaan in deze aflevering? Nog uh, drie minuten bijna. Nog drie minuten. zomaar we maar uh, Rita Franklin... Ja, eigenlijk, hè, ik had het net over, eh, over eh, Jen en Dean. Mhm. Dat ik per ongeluk de cd van Jen en Dean had gebrand. Ja. Voor iemand die Sam en Dave wilde horen. Ja. Nou kunnen we Sam en Dave vanavond wel even gaan draaien. Ja, ik vind het wel. Ja, zullen we het gewoon doen? Ik vind dat we dat gewoon moeten doen. Want eh, ja, een beetje een goedmaker gewoon. Ja. Een beetje goedmaker voor Janet jou. is een beetje surfmuziek. En wat ik zei, eh, van ja, voor de soulmuziek moet je echt bij Sam en Dave zijn. Ja. Sam en Dave als laatste eh, plaat doen bij Golden CFM. Dat vind ik wel. En volgende week, dan worden we herhaald. Ja, dan hoor je ons, weer. En die week erop is het weer helemaal live met Joop van Is. Joop, Joop dankjewel weer voor de geweldige muziekkeuze van vandaag. Vind ik ook. Hey, eh, bedankt en tot over twee weken. Ja, en uh, eh, Sam en Dave en de Soulman uit 67 is de laatste van vanavond. Graag tot over twee weken.